Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oudenbos in Noord-Brabant is een grote woningbrand ontstaan. Het vuur begon in een overkapping in de achtertuin en sloeg vervolgens over naar het huis. De brandweer wist het vuur snel onder controle te krijgen... maar het leidde aan het eind van de avond weer op. De brand sloeg toen ook over naar een ander huis. In totaal zijn drie woningen ontruimd. Voor de bewoners is opvang geregeld, ze raakten niet gewond. Over de oorzaak van de brand in Oudenbos is nog niets bekend. De president van Georgië eist dat er binnen een week een nieuwe datum komt voor de parlementsverkiezingen. Haar termijn loopt eind deze maand af, maar ze wil niet vertrekken voordat er nieuwe verkiezingen zijn afgekondigd. Eind oktober won de pro-Russische regeringspartij Georgische Droom de verkiezingen. Maar oppositiepartijen en waarnemers zeggen dat er is gefraudeerd en dat kiezers werden geïntimideerd. Sindsdien wordt er vrijwel dagelijks gedemonstreerd in Georgië. Als de EU streng gaat handhaven op een nieuwe Europese wet... zet Qatar de levering van vloeibaar gas stop. Dat zegt de Qatarese energieminister tegen de Financial Times. De zogenoemde anti-wegkijkwet verplicht bedrijven om problemen zoals uitbuiting... moderne slavernij en milieuvervuiling in hun productieketen aan te pakken. Maar de Qatarese minister noemt de wet duur en onhoudbaar. In Servië hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering. Ze eisten dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt voor de instorting van een dak van een treinstation. Daardoor kwamen vorige maand 15 mensen om. Het treinstation in Novi Sad was kort daarvoor gerenoveerd. De demonstratie in Belgrado was georganiseerd door studenten die overheidscorruptie willen aankaarten. Het weer, het is bewolkt en er vallen verspreid over het land buien. Er staat veel wind en de temperatuur ligt tussen de 3 en 6 graden. Overdag is er een afwisseling van zon, wolken en af en toe een bui.